Waterbalgemoed met het RWS Journaal. Het alcoholslot is definitief van de baan. Minister Van der Steur heeft na onderzoek besloten... dat het juridisch niet haalbaar is om het slot opnieuw in te voeren, meldt de Telegraaf. Het alcoholslot was bedoeld voor drankrijders die vaker in de fout zijn gegaan. Ze kregen hun auto alleen aan de gang nadat een apparaatje had geconstateerd dat ze nuchter waren. In 2014 werd het alcoholslot al tijdelijk afgeschaft vanwege technische en juridische problemen. De afgelopen jaren hebben bijna 5000 automobilisten rondgereden met het slot. In Marokko zijn tien terreurverdachten opgepakt... die volgens de Marokkaanse overheid meerdere aanslagen aan het voorbereiden waren. Eén verdachte komt uit Frankrijk, de rest uit Marokko. In de schuilplaats van de hoofdverdachten zijn onder meer automatische wapens, explosieven en IS-vlaggen gevonden. In verhoren zouden de verdachten hebben toegegeven dat ze meerdere aanslagen wilden plegen, waaronder één met een bomauto. De paus heeft gezegd dat vrouwen die bedreigd worden door het Zika-virus anticonceptie mogen gebruiken. Franciscus deed de uitspraak vlak voor zijn vertrek van Mexico naar Italië. Een abortus keurt hij nog wel ten strengste af. Zika heerst vooral in landen in Latijns-Amerika, zoals Brazilië. Mogelijk veroorzaakt het virus afwijkingen aan het hoofd van ongeboren baby's. De Tweede Kamer wil nog niets kwijt over de toekomst van Paleis Soestdijk. Kamerleden zijn vandaag in een besloten vergadering bijgepraat over de vier plannen die er zijn met het voormalige woonhuis van prinses Juliana en prins Bernard. Een botanische tuin, een ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven, een informatiecentrum over het Koninkrijk en een presentatieruimte. In de Tweede Kamer is er veel bezorgdheid over de financiële haalbaarheid van de plannen. Maar de betrokken Kamerleden wilden daar na de besloten vergadering niet over speculeren. Het weer in het westen regen of wat natte sneeuw. Later vanavond ook landinwaarts kans op winterse buien. Lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. Morgen periode met zon en dan 3 tot 7 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet gedaan met de avondspits in de Randstad. Er zijn nog veel files. Dit zijn de langste files van dit moment. De A2 Amsterdam-Utrecht na een ongeluk bij Apkoude. Langzaam rijden vanaf Amstel Business Park. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Prins Klausplein. 6 kilometer, een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht vanwege een berging drie kwartier vertraging op de A9 Alkmaar-Diemen. Bij knooppunt Hodendrecht 11 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10. En richting Den Haag tussen Bunnik en de Meer 8. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht, Oost 4.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 Dan is er weer de kinderdisco van 7 tot 9 uur. Eh, aan Vlemingstraat 55 bij Pluspunt is dat. De entree is 2 euro per persoon en consumpties zijn 50 eh, cent. Het thema van, ehm, van de kinderdisco morgen is buitenaards. Dus kom buitenaards verkleed. Lijkt, lijkt ons leuk. En ehm, ben je nou benieuwd wie de DJ is? Nou, ik zal je wat vertellen. Ik ben de DJ. Dus dat is ook wel leuk. En dan gaan we verder naar 21 februari. 21 februari is er weer de 10.000 stappen van Zandvoort. Het startpunt is bij Snackbar Anytime de Oude Halt. De 10.000 stappen zal beginnen om 10 uur. De wandeling duurt zo'n anderhalf uur en zal dus rond half 12 afgelopen zijn. Dan gaan we eh, van 27 februari tot 5 maart is de Kids Adventure Week er weer in de voorjaarsvakantie met heel veel leuke activiteiten. Ben je benieuwd welke activiteiten en wil je je daar graag voor opgeven? Kijk dan op www.kidsadventureweek.nl Wij gaan ondertussen weer verder met de muziek. What children? Hier is Children van Justin Bieber. What about a vision? Be a visionary for a change. We're the generation who's gonna be the one to fight for it. We're the inspiration. Do you believe enough to die for it? Who's got the heart? Who's got it? the children we can change. What about a 9. luistert nog steeds naar CFM Jong Zandvoort tot met 8 uur. Ja, het is half acht. Dat betekent dat het tijd is voor de top 5 films. Nou ja, dan beginnen we op nummer 5. Op nummer 5 staat Familieweekend voor 12 jaar en ouder. Op nummer 4 Ride Along 2. Ook voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3, De Revenant. Voor 16 jaar en ouder. Het spannende muziekje. Op nummer 2 staat How to be single, 12 jaar en ouder. Dan gaan we opmaken voor nummer 1. Wat staat er dan op nummer 1? Op de 1 Deadpool voor 16 jaar en ouder. Wij gaan weer door met de lekkere muziek tot en met 8 uur.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 Ik ben er dus nog eh, ongeveer een kwartiertje, iets langer. Daarna dus Alternative FM. go to my room, shake it fast to the bed. I know you wanna leap straight to my room. You all I wanna see. Come follow me straight to my room. See you long way from the driveway. Uh, my place far by the hour out, but the four five like catching a flight, babe. Coco White, you love my smile, babe. When I rock the boy, it be yo Kanye. Made her feel so good, she thought I was Kanye, but I'm T Raw and my room's on the beach. My I, I can give a treat. I be going real deep in my room. Pick that ass to sleep, push your head to your feet in my room.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 Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today. would you call me? Call me. If you knew I wasn't ballin'.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 En iedereen met ons die gaat de hele nacht door. Wij stuk met ons, we gaan stuk voor jou. Wij stuk met ons, we gaan stuk voor jou. Wij stuk met ons, we gaan stuk voor jou. Wij stuk met ons, we gaan stuk voor jou. Ewa eh, eh, ja, gooi mijn leven in de club. Ewa eh, ja, in mijn leven die gaat stuk Ik heb geen mening, maar ik zeg je één ding Een bitch met dikke billen krijgt een hele hoge rating Het is major flex, zie me op sensation Met 84 is in een kleine peen een beetje Je ziet stuk tv, je ziet Little Crane Mogen weet ik niet meer wat ik gisteren deed Jouw tangen praten, waar is de pijn? Ik laat de links liggen als mijn Tinder game Ga je stuk met ons? We gaan stuk voor jou Ga je stuk met ons? We gaan stuk voor jou Ga je stuk met ons? We gaan stuk voor jou. Ga je stuk met ons? We gaan stuk voor jou. We lopen kilometers voor ik feest en mag. En hebben liedjes dat met ons... Joh, er Stuk vee met de hele nacht door. Ik ga nog één nummertje draaien. En dat is een gouden ouwe. Die heet Around the World la la la la la la of zoiets. Maar gewoon omdat het kan en omdat ik hem lekker vind. Dus hier is hij als laatste. Was sweet, I didn't blink, I let it in my eyes Like an exotic drink, the radio playing songs That I have never heard, I don't know what to ben ik er dus weer van 6 tot 8.